Vorig jaar finishten de Kenianen Duncan Kibet en James Kwambai beide in 2 uur 4 minuten en 27 seconden. De beste tijd van het jaar en de tweede tijd ooit. Van doet ook vandaag mee. Zijn grootste uitdager is zijn landgenoot Vincent Kipruto. Daarnaast lopen er nog zes Kenianen mee met een persoonlijk record onder de 2 uur 9. Als de winnaar een nieuw wereldrecord loopt krijgt hij een bonus van 250.000 euro. De kans erop lijkt niet groot omdat er nogal wat wind staat.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 Dat heeft de Franse rechter bepaald. De advocaten van Noriega eisten dat hij in afwachting van de rechtszaak zou worden vrijgelaten, maar de rechter wees dat verzoek af. Noriega zit nu in voorarrest in een gevangenis in Parijs. Frankrijk wil de oud-dictator vervolgen voor witwaspraktijken... en had hem daarvoor in 1999 al tien jaar cel opgelegd. Omdat Noriega toen bij verstek werd veroordeeld... heeft hij nu recht op een nieuw proces. Noriega kwam vandaag aan in Frankrijk nadat Amerika hem had uitgeleverd. In de VS zat hij een straf uit van 17 jaar voor drugshandel. De Europese luchtvaartmaatschappijen willen af van sommige rechten van passagiers die in hun ogen te royaal zijn. Zo krijgen gestrande reizigers nu onderdak en eten en drinken op kosten van de maatschappijen. Door de IJslandse vulkaan als wol komen veel maatschappijen in de problemen. Tijdelijke sluiting van het Europese luchtruim heeft een schadepost opgeleverd van zeker anderhalf miljard euro. En de luchtvaartmaatschappijen willen daarom bezuinigen. De Europese Commissie en het Europarlement zijn er tegen dat de rechten van passagiers worden ingeperkt. Ieder bedrijf moet voor uitzonderlijke situaties reserves opbouwen, wordt in Brussel gezegd. Opnieuw heeft een kandidaat-Kamerlid van de PVV zich teruggetrokken. Dit is de nummer 32, Arjan Brocht, een ondernemer. In de verklaring zegt hij dat hij is opgestapt omdat de media-aandacht... door wat hij noemt een stel gefrustreerde linkse activisten... hem en de PVV geen goed doet. Over Brocht is onder meer geschreven dat hij als student in een vertegenwoordigende raad zat, maar zelden aan vergaderingen meedeed, terwijl hij er wel voor betaald kreeg. Eerder stapten de kandidaten Melanie van Hemert en Gidi Marcousover op. Van Hemert trok zich terug om medische redenen. Marcousover stapte op omdat hij niet langer onder een negatief vergrootglas wilde liggen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Morgen zon en sluierbewolking bij maxima tussen 17 en 23 graden. Donderdag is er meer bewolking en vanaf Koninginnedag wordt het frisser en wisselvallig.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 A little bit of got I got me those forty guys. Let me be the one to the Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true. Father. Hulu with the ladies every morning. Set in pack and of pet heroes really got me in suspense. With Alibaba, Aladdin, the giant genie, Lyson in a bottle waiting for a guy to throttle with a bunch of magic wishes. It's the feminine way to cut the lemon of a king. Thieves of Baghdad. gang. Every lady has a sugar daddy hanging on a string. Let me hang hanging. This guy's trouble, my eyes see a double and had it. Every Ruffle, I mean Set me free, help me flee, bunch of birds carry me from a valley full of rocks with the bird of 45 singing blues of Mexico.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 a cruise the dunes. A little bit of magic on a carpet ride. Like those 40 to be the one the me. Share us out something on you. Beside me here beneath the blue. My dream of love is coming. Zo snel gaan de caravans die, eh, niet op de Nederlandse wegen. Ze zijn vaak een hinderpaal op de weg. Maar dit was een hele snelle. En daarmee opende het uh, tweede uur van deze CFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen en Tom Hendricks. Ja, dit was een, een, eh, hele snelle uitvoering in een modern jasje. Gestoken door de New York Voices. ik heb er een beetje vreemde hobby. Ik verzamel vaak uitvoeringen van bekende nummers. En heb ik ook gedaan met Caravan. En daarom nog maar eventjes eh, een klein caravanetje. Gespeeld door het combo van John Busson. Nooit van gehoord. Ondertussen is ook eh, binnengekomen in de studio de voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort, Hans Rijmers. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Jij drukte mij een cd in de hand, die heb ik ook meteen gedraaid, maar wie was dat? Dit was Dimitri Bajewski. En die hebben we vier weken geleden in de krocht gezien. Mhm. En voor die tijd kon, we, kon ik daar geen muziek van produceren. Want ik had gewoon stomweg geen, geen cd's van hem. Toen de tijd wel in, in Amerika besteld, maar zijn nooit gekomen. En Dimitri Beerski is een buitengewoon aardige man. Dus tijdens het concert heb ik deze cd van hem gekregen. Oh, en eh, eh, iedereen die er geweest is was zeer onder de indruk van zijn spel. En nou, dit is dan toch de kans eh, om het nog een keer te laten horen. En dit nummer, overigens compositie van Charlie Parker, dit. En dat heet Klekt, streepje, ovets streepje 10. Heb jij ervan gehoord, Tom? Voor de, voor, voor de, voor, de, liefhebbers? Voor de, voor de kenners heet dit dus KOT. KOT. KOT. Hey, oh, oh. door, wie werd hij eigenlijk begeleid? Eh? Door Cedar Walton op bas en eh, Jimmy Cobb drums. En dat zijn niet de minste. En het is op zich al bijzonder dat je eh, op die leeftijd zo speelt. En dat je deze muzikant om je heen verzamelt. Ja, want hoe oud is hij? nog, nog, volgens mij nog geen 20, hè? Jawel, ja? 28. Oh, nou, hij zag er jonger uit. Ja, ja maar dat zeggen ze van jou ook, Tom. <laughs> Hans, eh, we hebben jou even gevraagd langs te komen in verband met het concert van vanmiddag. ja. Je heb je gistermorgen ook al verteld in ja. Goedemorgen antwoord, maar dat is dus waarschijnlijk een andere luisterkring. Ja. Dus ja, barst maar los. Er zijn van die weekenden, dan eh, ben je niet weg te slaan met die radio. Ehm, nee, vanmiddag eh, Bart Plateau. En Bart Plateau is toch een van de meest eh, vooruitstrevende en toonaangevende dwarsfluitisten in Europa. Want daar zijn er niet zoveel van. Er zijn meer instrumenten waar, eh, waar een heleboel goede van zijn. Hè, omdat het instrumenten zijn die aanspreken om te spelen. Maar dwarsfluit is toch heel specifiek. En dit is een man die is ongelooflijk goed. Hij heeft in Amerika gestudeerd, onder andere bij Joe Lovano. Nou is dat een tenorsaxofonist. Ja, klopt. Maar om te leren hoe je melodielijnen moet spelen, maakt dat niet uit. Kan dat ook nog bij een pianist. Dat, dat, dat gaat allemaal Zelfs bij een ukulele spelen. Jammer dat de kiloma's er niet meer zijn. Maar dat is een ander verhaal. <laughs> Maar dit, dit is heel bijzonder. Maar ook, ook hier geldt weer eh, eh, geen muziek van kunnen vinden. Uh, heeft wel cd's gemaakt met zijn, met zijn partner. Dat is een buitengewoon begaafde Russische pianiste. Anna Figarova. Maar wat ik gisteren al zei, dat, dat is geen muziek die representabel is voor hetgeen wat hij vanmiddag gaat doen. Dus dat heeft hij veel zin om te laten horen. het, waar, het eigenlijk, waar je het eigenlijk heel goed mee kan vergelijken is met eh, het, het, spel van uh, Eli Ryerson. Is denk ik drie, vier seizoenen geleden geweest uit Amerika. Het is alweer zo lang geleden. En eh, ja, ja, en, en, en, daar Nederlandse van origine eigenlijk. Ja. ja. dan praten we wel over 16 zoveel, maar... Maar goed. Maar goed. We kunnen er gewoon trots op zijn. Ja. Ja. Wordt nog, ook nog een televisieserie over gemaakt, Is dat zo? Ja. Oh, wat leuk. Ja, ze hebben geoefend met de troon en daarna komt die serie <laughs> van dingen. Ja. Die begint ook in, rond die tijd of zo. Dus dat, nee, dat komt helemaal goed. <laughs> Okay. Ja. Maar, even, over vanmiddag. Eh, we zullen eh, haar zo meteen even laten horen, omdat iedereen dan kan uh, eh, luisteren hoe een, een dwarsfluit in de jazz klinkt. Ja. Maar even over eh, bij Plateau. Ehm, uiteraard het trio van Johan Clement. Ja, met uh, Erik Timmermans en uh, Erik Koger. Erik Koger op de drums. Ja, En wat vertelde jij nou over Johan? hij heeft een bepaald vingerspitsengevoel gekregen. Ja, ja. Hoe komt dat? Nou, <laughs> Johan, is, Johan is tot in zijn vingertop verliefd. En toen heb ik hem gevraagd of dat in zijn spel te horen is. En hij heeft mij beloofd dat hij vanmiddag zijn uiterste best gaat doen. Dus ik ben nou. zeer benieuwd hoe dat klinkt. Want als dat enig verschil geeft, dan gaan wij hier alle drie onmiddellijk pianoles nemen. <laughs> want dan helpt dat. Goed. Hoe laat begint het concert, eh, Hans, in de krocht? Als gebruikelijk om half drie. En 15 euro entree. En de studenten tot diep in de 60 met een overtuigend verhaal mogen voor 8 euro naar binnen. Dus maar dan moet het wel dus zeer doe best. Zijn. Dus wij kunnen wel voor acht uur naar binnen, eh, Tom. We gaan even naar eh, Eddie Rice aan luisteren in het nummer Camilla. En Johanna Loved Me. Ja, uiteraard gespeeld door de alt, eh, door saxofonist Paul Desmond. Hij werd begeleid door Jim Hall op de gitaar, Ginny Wright op de bas en Connie Kay op de drums. Opnames alweer uit 1964. Mhm. Dus behoorlijk lang mhm. geleden. Maar nog steeds het aanhoren waard. Wel uit de tijd dat hij dus eh, eh, de Brubeck had verlaten. Ja. ja. Gelukkig. Gelukkig, ja. <laughs> Andere Hans. Wat heb jij nog... Eh, de cd-speler. Nou, eh, eh, ik vind het Hammondorgel, ik vind het een fantastisch instrument. Jimmy Smith en, en, en Jimmy McGriff. Het, van die heerlijke scheurende B3 hemmens. Ik heb wel eens gezegd dat Jimmy Smith zijn instrument als een mitrailleur bespeelt. Ja. Tak, tak, tak, tak. ja. Ja, maar dat, dat hoort ook denk ik een beetje. Daar leent het instrument zich ook voor. Hè? En, en zo moet je er denk ik ook mee omgaan. Ja ben geen muzikant, maar ik kan me daar van alles bij voorstellen. Maar dit is een eh, Nederlandse uh, Hammond-organist. En die noemt zichzelf heel toepasselijk Sven Hammond Soul. <laughs> en eh, het nummer wat hij gaat spelen heet Sfugalu. <laughs> I'm Thank you. So you ran into my former fiancee. You saw her dancing last night in some cafe. Gee, I haven't seen her since a year ago. And there are so many things I'm dying to know. Did she look? Did she seem happy while they were dancing? Did he whisper things in her ear? And tell me, did she seem? welcome his attention. Did he appear to be sincere? What was he like? Was he good looking? Was there a smile up on her face? Or did she look bored? Not that I really care. I know our love affair she look and did she ask about me? see Een mooie ballad over een verlaten geliefde die weten hoe het met zijn ex vergaat. How Did She Look? Gezongen door de Amerikaanse jazzgroener Kevin Mahogany. Did She Ask About Me? Zeer invoelbare nieuwsgierigheid. Niet waar, heren? Fantastische muziek om naar te luisteren, Tom. Erg mooi. En zeker op deze zondagmorgen. Juist. Zeker. Eh, Hans, eh, Gisteren heb je ook al verteld dat het programma voor het eh, jazzgebeuren in augustus ja. rond is. Ja. Vertel. Nou, eh, eh, even heel snel. We beginnen met Florian Wempen, aanstormend geweldig talent tenorsax. Daarna Greetje Kouwveld en daarna sluiten we af met Hans Dulver die het dak erachter mag blazen. En dan, Weten de buren dat ook? Nee, maar ik vrees dat ze er heel snel achter gaan komen. Dus die mag eh, de tijd tot één uur vol maken, Maar dit komt allemaal nog uitgebreid in de publiciteit. En natuurlijk moeten we weer op zoek naar sponsors. Dus dat begint dan ook allemaal weer. Ik kijk er weer helemaal naar uit om sponsors te werven. Misschien kan je vanmiddag beginnen. Ja. ja. Ja, nee, maar dan... Oh nee, dan, dan, nee, dat vind ik wel een goed plan. Eh, de entree wordt nu 30 eh, euro. <laughs> en, de, en de studenten... Wat hebben we gezegd, Tom? En de studenten gaan in plaats van 8 16 euro betalen. Oké. Ja, nee. Ik vind het een goed... Eh, zeer bedankt, Tom Ik, ik zal dus, als iemand klacht heeft over de entree, worden ze allemaal naar jou doorverwezen. Dat je het van vast weet. maar dan Marsel dat wij student zijn, eh, Tom. Heerlijk, Ja. Ik, eh, ik heb een heel mooi duel gevonden tussen de drummer Buddy Rich. Echt een fameuze man, een, een, blanke drummer. Die, zijn instrumentarium als een idioot kon bespelen. En... Lionel Hampton. Ze zitten elkaar een beetje te treiteren, kan je horen in dat eh, duel. En eh, ze gaan eh, spelen het hele mooie nummer van Ray Noble, namelijk Cherokee. I Left Chicago. Ja, en dat was natuurlijk Terry Gibbs en Buddy DeFranco spelen Steve Allen. Ja, en hiermee eindigt dan eh, deze CFM Jazz. Met plezier samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandberg en Tom Hendricks. En met als gast... Eh,